Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ons land wordt voor de rechter gesleept door een mensenrechtenclub. Heeft te maken met de zaak van een Nederlandse man van 35. Hij zegt dat hij door ons land al wekenlang onterecht vastzit in Spanje. Zijn advocaat vertelt waar de man van verdacht wordt. Er wordt eh, gezegd dat de eh, cliënt... Ehm, radicaal gedachtegoed koestert. Dat hij lid zou zijn van een eh, terreurgroep uit Arnhem. Eh, en dat hij eh, ja, eigenlijk een man is met een strafblad en een gevaar is voor de nationale veiligheid. De man zegt dat het onzin is en dat de Nederlandse politie foto info heeft doorgegeven aan hun Spaanse collega's. Er zit weer een winkel flink in de problemen. Deze keer gaat het om de BCC. Eerder was het raak bij Big Bazaar en Shubi. En dat is geen toeval, vertelt mijn economiecollega Nick. Dit zijn ketens die het al niet heel breed hebben. Die al niet veel winst maakten of eigenlijk verliesleden. Die nog konden redden. Maar ja, de kosten stijgen nu snel. De huren stijgen, de lonen stijgen. En mensen zijn voorzichtig in de winkelstraat. Ja, en dan komen dit soort ketens snel in problemen. De BCC heeft nu uitstel van betaling aangevraagd. Dat betekent dat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Er werken ongeveer duizend mensen bij de elektronica keten. We hebben bijna allemaal minder te besteden. De koopkracht is vorig jaar gemiddeld met 1,2 gedaald. Dat is de grootste daling in 40 jaar, zegt het CBS. Komt vooral door de heftige inflatie. Bijna alles werd flink duurder, terwijl de lonen en vooral de pensioenen veel minder hard stegen. En sommige wilde ideeën kunnen beter een wild idee blijven. Een kleermaker uit Leuven in België had het in zijn hoofd gehaald om de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, te beklimmen in een driedelig pak viel best een beetje tegen. It's 200 more meters. And I'm officially the first man in the world to summit Kilimanjaro in a three-piece suit. Ah, sorry, it's a little... It's a little bit more emotional than I thought it would be, but hey guys... I did it. hij zegt dus dat hij de eerste is die dit voor elkaar heeft gekregen. Dat wil ik best geloven. Hij droeg trouwens wel gewoon wandelschoenen onder zijn pak. Het weer een prima herfstdagje. Droog met wat sluierwolken, maar vooral zonnig.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 In Libië zijn duizenden doden door storm Daniel in massagraven gelegd... zeggen functionarissen in het oosten van het land. Nog eens duizenden mensen worden vermist. Een delegatie van het Europees Parlement mag Tunesië niet in voor een werkbezoek. Ze zouden worden geweigerd vanwege de kritiek die is geuit op de Tunesië-deal. Die deal moest ervoor zorgen dat er minder migranten naar Europa zouden gaan... maar het aantal is juist gestegen. De ChristenUnie heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij pleit voor een betaald mantelverlof, een minimumloon van bijna 18 euro... en een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen.